NOS Nieuws van 11 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De Belgische terreurverdachte Salah Abdeslam wil zo snel mogelijk worden uitgeleverd aan Frankrijk. Dat heeft zijn advocaat gezegd tegen de Belgische tv-center BFM TV. Abdeslam zou in Frankrijk uitleg geven over zijn terreurdaden. Na zijn arrestatie vorige week verzette Abdeslam zich tegen uitlevering aan Frankrijk... maar na de aanslagen van dinsdag heeft hij zijn medewerking aan het Belgische onderzoek gestaakt. In Frankrijk moet Abdeslam terechtstaan voor zijn rol bij de aanslagen van november in Parijs. Turkije heeft vorig jaar zomer België pas na een kleine week geïnformeerd over de uitzetting van Ibrahim El Bakroui naar Nederland. Dat zegt een bron van de Belgische omroep VRT. Bakroui is een van de mannen die zich dinsdag opbliezen op de luchthaven van Zaventem. In Den Haag is beroering ontstaan over de opmerkingen van de Turkse president Erdogan. Die zei gisteravond dat Bakroui werd uitgezet naar Nederland ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt of dat waar is. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de aanslagen en wil opheldering van het kabinet. Minister van der Steur zei bij het begin van de ministerraad dat de zaak tot op de bodem wordt uitgezocht. De politie heeft vanochtend iemand opgepakt in het onderzoek naar de moord op zakenman Koen Everink. Het is een man van 29 uit Rotterdam. Of dit de grote doorbraak van eh, deze zaken is, is niet duidelijk. De politie verdenkt de Rotterdammer van mogelijke betrokkenheid bij de moord... maar houdt de mogelijkheid open dat meer mensen bij de moord betrokken waren. Dan nog het weer... Vandaag veel bewolking en soms wat regen bij een graad of 9. Later vanavond bereikt het nieuw regengebied het westen van het land. Morgen trekt die regen geleidelijk weg. In het oosten wordt het pas morgenavond droog. Dit was het NOS Journaal.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 met Simon. hoor En de Deep End Mix van Catch and Release. Zo, dat is lekker. De lente komt eraan. CFM Zandvoort draait de hits voor jou. Tot 12 uur weer eens op de radio. Dirk van Kampen, goedemorgen allemaal. En wat dit is, nou dat ken ik niet veel mensen, maar dat is wel een hele fijne plaat. Hij heet Jochem Meijer en we gaan lachen. Mijn dag. Ik bloos en ik stotter. Zeg iedereen dag. En ik zing en ik dans, strijk mijn broeken met een lach.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 Wel. Nee, serieus Het is echt mijn dag niet. Serieus niet. Echt Wel. Nee, echt Mijn dag. Wel. Ja, ik kan niet alleen uh, hele goede grappen vertellen deze man, maar ik kan ook leuk zingen. Jochem Meijer hoorde je met eh, Mijn Dag van de gelijknamige LP. Meteen even een beetje verkooppraatje voor de beste band. Uh, eh, wel gezellig, toch? CFM Zandvoort, de lente komt eraan. We gaan een beetje gitaar, kan schelen. Dit is Fergie en de cover van Hart Barracuda. Yeah. heel van deze plaats van Hart, uh, jaren 70. Barracuda. En voor de film eh, Charlie's Angels eh, is dit exemplaar tevoorschijn gekomen. Fergie hoorde je met Barracuda. En aangezien het bijna lente is, is een fijn weerberichtje wel op zijn plaats. Al is het niet zo heel erg rooskleurig, maar we gaan het toch voorlezen. Het is vandaag over het algemeen bewolkt en hier en daar kan wat lichte motregen vallen. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en neemt toe naar matig over land. Nou, zitten wij gelukkig niet. En uh, eh, vrij krachtig aan zee, dus daar zitten we weer wel.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 Ken jij deze man, eh, Rob, eigenlijk? Nee, is hij Engels of is hij Nederlands? Hij heet Frans, maar als het Engels is, dan is het Frans. Nou, dat vind ik ook weer een beetje raar natuurlijk. If I Were Sorry, een hele fijne plaat. CFM Zandvoort, goedemorgen. ik langs het Dommerskanaal En ik dadelijk dan de kaars zoek dan fiets ik door Want ik wil al weer, ik wil alles zien De laatste mooie dag van het jaar misschien Alhoewel het met de winter dan donders mooi kan wezen Ik wil al weer de dunne weder vind Wat achter op het veld, dat maakt graag weer Eigenlijk is zo en een weet niet slim Dat giet het als vanzelf, die doet mij wat Yeah, yeah, yeah. Ik sta hier te kijken bij een nieuwe kamer, En ik sta hier in mijn denk, van zou ik nou doen? Linksaf, rechtdoor Maar ik wil alweer en dan heel en neer Ik kan de hek niet nodig want ik ken het hier Als ik dadelijk op mijn slot. ik ga de bank weer terug in Nederland Ik wil alweer en dan een baan verpas. Ik Dat gezien dat ik nooit en het Oosterse bos Eigenlijk zo de baan vol met vis. Nee, ik heb ja niks te klaar. de Drentse taal niet zo machtig. Maar ik ga het toch proberen. LP'tje heet eh, Niks Zoals Het Lek. Klinkt wel geen meter dat is Noord-Hollandse eh, apie. Door de Skik met opfietsen. En Zandvoort kwam ook nog even voorbij zo in het begin. Yeah, know you like that. like that. een of andere manier doet dit nummer me altijd denken aan een zomerse dag op het strand van Zandvoort. Oh, geweldig. Major Laser hoor je met Light It Up. En dit is Curtis Mayfield. Move on up. destination nothing less than the supreme best. Do not obey, you must be forsake, but you can pass the test. Just move. niet veel mensen weten dit, maar ik doe weer wel. Uh, een van de grondleggers eh, van de hedendaagse muziek...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 Het maakt niet uit wie down is, wie me haat of helpt. Kan moeilijk praten over mijn gevoelens, dus ik rap het. Ik ben een moeilijk te lezen boek, maar check het. Het maakt niet uit wie je bent, je kan alles zijn. Je kan alles zijn, je kan alles zijn. Het maakt niet uit wat je doet, je kan alles doen. Je kan alles doen, zolang je maar jezelf was. Jezelf bent en jezelf gisteren. Vandaag is mooi en de morgen die missen we. Soms ben ik lelijk, soms knap, maar zonder al die kleren. Ben ik een clown met een traan die vergeet te acteren. Ik ben de song, inclusief refrein. Maar zonder al die woorden zal ik wel hetzelfde zijn. De maten helpen mij, waardoor de essentie van het alles toch hetzelfde blijft. Ik hoor een namaak trompet. Het is mijn telefoon die mij uit deze droom wekt. Ik ben de kalmte en rust, ben een deel van wat ik wil, ik ben mijn eigen drugs. Het maakt niet uit wie je bent, je kan alles zijn, je kan alles zijn, je kan alles zijn. Het maakt niet uit wat je doet, je kan alles doen, je kan alles doen. Zolang je maar jezelf was, was jezelf bent en jezelf blijft. Zolang je maar jezelf was, was jezelf bent en jezelf blijft. Voor altijd. Het alfabet zweeft in het grond. Ik pak de letters bij elkaar en stop ze in mijn mond. Creëer zinnen door de woorden die ik aan elkaar plak. Hou spatie en ik scheur een stukje nagel af. Ik ben druk, ik ben focus. Maar ik ben niet de nieuwste lotus. Een oude ziel in een lichaam, Vol trots met mijn borst vooruit. Ik ben showbiz. De rand aan een foto. En ik ben het paardje op jouw polo. Stond al die tijd in de garage Ik ben muziek als mijn eigen tatoeages Het maakt niet uit wie je bent, je kan alles zijn Je kan alles zijn, je kan alles zijn Het maakt niet uit wat je doet, je kan alles doen Je kan alles doen, zolang je maar Jezelf was, jezelf bent En jezelf blijft, zolang je maar Jezelf was, jezelf bent En jezelf blijft, voor altijd baby. Just Clean. En uh, Clean Bandit uiteraard. Met Rather Be, een van de grootste hits uit voor de jaren 80. Steve Winwood was dit, met uh, Valerie. Nou, die hebben wel aardig wat gedraaid vroeger ook, hè, dat nummer. Wauw. Goed hoor. Verzoekplaatje gaan we draaien voor iemand. ZFM zorgt ervoor dat jouw eh, eetlust eh, wordt opgewekt. En dat gaat wel lukken met deze plaat. Ook je stoelgang wordt meteen bevorderd. De Killers hoor je, Mr. Brightside. Geraakt voor Charlotte, een van haar favoriete nummers. Niet doorgebeld trouwens hoor. Dat, eh, doe geen poging <laughs> Nog een kwartiertje van Gap op de radio. En we gaan Jason Mraz draaien. You fucking did it. you like a lone game, token who keeps the game going. But you claim to fame as you like the lay low under the limelight, which can hurt your ass If you're not careful, you'll become another devil in disguise. But you watch your back, you watch your back. You're growing eyes in the back of your head. You're preventing another sneak attack, sneak attack. You must be keeping secret weapons in your fanny pack. You're like my laughing gas, you got the can to dance. You're like Lance on the mountain in the Tour de France. You got a wingspan spanning the globe. You got gold and you're teaching us all to let go. You're a wise old when you're the cat's meow. If this were 12th grade, you would be my cap and gown. If this were India, then you would be a sacred cow. And I'd bow down to you. So grateful to the gods for making you. you fucking did it. You really did it, Jay. You fucking did it. You fucking did it. La la la la la. You really did it, Jay. You shook it, you. Ba da da da da. You'll be standing up for the equal rights of the American people, and you'll be meeting all the influential seekers with a similar dream. You got a front seat saved that's ablaze with your name and a superhero cape on. See, the future is a sky full of possibility with this spine as a mind and a psychic ability. You probably won't die at the hand of an enemy and not in the den of iniquity. You're not the average Joe, you're not the average Jane, you're not above or below, but you never just plain, you never take no personally. And anytime you get stopped, you try another way. Could be settled for a kiss without a cease and desist. If they ask, we will tell, cause we're activists. I am that I am, and you are that you are, What all that is. How P E R F your T U D E B. What does that spell? It spells you did it. You really did it, yeah. You really did it. You freaking did it. You fucking did it. You really did it, yeah really didn't, didn't, didn't. beating the turntable, calling the tracks like you'll be jumping in the water, you'll be making a splash, you'll be keeping the heartbeat going, you'll be keeping the harmony going. Well, there's an awful lot of musical styles you could play, well, there's an awful lot of tastes, an awful lot of dates you could be on, you'll be keeping your backbone strong, and you'll be keeping the trombone blowing. Well, every friend of mine will give each other high fives when your beautiful mind is to your own devices. You do what you like, and you always like what you try. You touch me like an iPhone application. Move me like a smooth jazz music station. Doing what you do in the way that you choose to do them. Oh my God. You're quick to be supportable, damn. You got away with words. You got a magical handshake for saving the earth. You are a generous man. You are so awesome. It hurts. You are A W E S O M E. What does that It spells you did it. You really did it, yeah. You fucking did it. You really did it, yeah. You fucking did it. You fucking did it, did it, did it. fucking did it. was eh, Jason Mraz op CFM Zandvoort. Thank you very much, Nou, graag gedaan hoor. Ik uh, We Zullen even mee applaudisseren? Nou, Wel gedaan. Jason, Jason. Goed gedaan van je, jongen. Geweldig. We gaan op naar de lunch. Ik hoop dat je een fijne ochtend hebt op deze donderdag 24 maart 2016. En we zijn bij je 24 uur per dag vanuit Zandvoort. Nog steeds ZFM na al die jaren. Echt lang, hè al.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 Heel mooi dit. We gaan eh, plaatsmaken voor het eh, nieuws van 12 uur. Gevolgd door het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Ruud en Dolly tussen 12 en 2 met eh, regionale informatie. Hele fijne muziek en twee hele fijne presentatoren. Doen ze het allebei op de radio? Ja, ze doen het allebei. Dank je hartelijk voor het luisteren naar dit uurtje van Kampen. Weer eens op CFM te beluisteren was eh, erg fijn. Met veel plezier gedaan en eh, misschien eh, tot ziens. De laatste plaat is Windjammer. Een van de, klassiekers van vroeger die we helemaal grijs gedraaid hebben. Discotheken en radio en dat soort dingen. Dank aan Rob van der Velde. Die heeft een stukje techniek gedaan. Hij lacht goed. Als je op internet zit te kijken, dan kun je hem ook heel goed zien lachen.